gevoelige kwestie Brussel-Half-Vilvoorde. Over voorstellen om het tweetalig kiesdistrict te splitsen zou vandaag een besluit vallen. Maar vier van de vijf coalitiepartijen willen meer tijd. Het is niet duidelijk of de Vlaamse liberalen uit de coalitie stappen. De regering van Brazilië zet plannen om een grote stuwdam te bouwen toch door. De rechter heeft de bouw verboden, maar de regering gaat in beroep... en heeft een groep bouwbedrijven groen licht gegeven om te beginnen. De waterkrachtcentrale in het Amazonegebied is van groot belang voor de economie, zegt de regering. Milieugroepen en indianen protesteren omdat een groot stuk regenwoud verloren gaat. YouTube haalt parodieën op de Hitlerfilm Der Untergang van de site. Er zijn tientallen parodieën gemaakt van een woedeuitbarsting van Hitler. Met nasynchronisatie of ondertiteling werd het een tirade over bijvoorbeeld het uitblijven van een Valentijnskaart of een ruzie over een gezamenlijk uitstapje. De filmproducent dreigde met een claim. Veel Untergang parodieën zijn al van de site gehaald, maar er staat alweer een nieuwe op waarin Hitler zich daarover kwaad maakt dat het weer nog eerst fris en mogelijk wat nachtvorst. Verder zonnige...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 Get some other men and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born, to a hazy afternoon in May.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 De Vlaamse liberale coalitiepartij Open VLD eist voor twee uur vanmiddag duidelijkheid over de politiek gevoelige kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Over voorstellen om het tweetalige kiesdistrict te splitsen zou vandaag een besluit vallen. Maar vier van de vijf coalitiepartijen willen meer tijd. Het is niet duidelijk of de Vlaamse liberalen nu uit de coalitie stappen. Een deel van de Tweede Kamer heeft kritiek op het onderzoek naar oud-bestuurders van DSB. De afspraak was dat DSB'ers die in de financiële wereld blijven werken worden gescreend. Onder meer door een onafhankelijk deskundige Scheltema. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Scheltema...